Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland heeft vorig jaar bijna 4000 asielzoekers overgenomen uit Turkije, Griekenland en Italië. In die landen melden zich veel vluchtelingen, waardoor de opvang overbelast raakt. De gewone asielinstroom in Nederland bleef met 31.000 mensen ongeveer op hetzelfde pijl als in 2016. Het merendeel kwam, evenals de voorgaande jaren, uit Syrië en Eritrea. In Den Helder is een grote coalitie waaraan ook de PVV zou deelnemen van de baan. De stadspartij ziet de coalitie toch niet zitten omdat er niet genoeg vertrouwen zou bestaan tussen de vijf partijen. En ook binnen het landelijke partijbestuur van de ChristenUnie ontstond beroering over de voorgenomen coalitie in Den Helder. Omdat de lokale afdeling met de PVV wilde gaan samenwerken. Partijvoorzitter Adema van de ChristenUnie noemde dat hoogst onverstandig. Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt is in twee jaar tijd gegroeid met meer dan 10% naar iets meer dan 400.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De grootste groei is te zien in de hulp die wordt gegeven door wijk- of buurteams. Ongeveer 1 op de 10 jongeren in Nederland krijgt jeugdzorg. Dat aandeel verschilt per gemeente, maar lag het hoogst in Leeuwarden met 18 In Schiermonnikoog, Edam, Volendam en Staphorst kregen de minste jongeren een vorm van jeugdzorg. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn bij een dubbele zelfmoordaanslag 26 doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn meerdere journalisten. Het gaat om een aantal lokale verslaggevers en een fotograaf van het Franse persbureau AFP. Ze waren op een explosie afgekomen in de stad. Dat was de eerste zelfmoordaanslag door een man op een motor. Kort daarna liep een andere man het toegestroomde publiek in en blies zichzelf op. Het weer. Veel bewolking, maar vanmiddag breekt zo nu en dan de zon even door. In het westen en zuiden regent het af en toe en het wordt vandaag tussen de 12 en 16 graden. Ook morgen regent het geruime tijd en met maximaal 12 graden is het dan een kille dag. Dit was het NOS Journaal.